Van 3 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Amsterdam is een man met een baby in zijn armen uit het raam gesprongen. Ze hebben de val allebei niet overleefd. De politie heeft de omliggende woningen ontruimd... en de omgeving rond de straat in Amsterdam-Zuid ruim afgezet... omdat er mogelijk een handgranaat in het huis ligt. Daarom is de explosieve opruimingsdienst aanwezig. Er is ook een arrestatieteam bij het huis. Waarom is niet duidelijk. De man sprong vanaf de eerste verdieping met zijn kind naar beneden. De rechtbank in Den Haag heeft vier Syriëgangers veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Ze zijn veroordeeld voor het plegen van terreur tussen 2012 en 2014. Volgens de rechtbank is bewezen dat ze zich hebben aangesloten bij IS in Syrië... en aan de kant van de extremisten hebben meegedaan aan de strijd daar. Het viertal heeft volgens het vonnis ook mensen aangespoord om aanslagen te plegen. Vier van de zes patiënten die vorig jaar een ooginfectie opliepen... tijdens een oogoperatie in het Universitair Medisch Centrum Utrecht... zijn aan één oog blind geworden. Ze hebben het ziekenhuis aansprakelijk gesteld... en het ziekenhuis heeft de vier patiënten een financiële tegemoetkoming aangeboden... zegt een woordvoerder tegen het tv-programma Zembla. Volgens de woordvoerder komen dergelijke ooginfecties helaas elk jaar ongeveer twee tot drie keer voor. Vorig jaar liep het aantal infecties op. De besmettingen ontstonden in één specifieke operatiekamer... Het ziekenhuis zegt niet te kunnen achterhalen wat de oorzaak van de uitbraak was. Christine Lagarde, de topvrouw van het Internationale Monetair Fonds, moet voor de rechter komen. Ze was in 2008 minister van Financiën en keurde toen een omstreden schadevergoeding met de zakenman Bernard Tapie goed. Hij kreeg honderden miljoenen euro's. Volgens de Franse justitie had Lagarde de zaak moeten overleggen. Ze wordt daarom beschuldigd van nalatigheid. Het weer van tijd tot tijd zon en 23 tot 27 graden. In het binnenland later weer kans op regen, hagel en onweer. In het weekend blijft het zomers warm met morgen nog kans op buien en zondag meer zon. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort zat voor afrit Bunschoten 5 kilometer file. De 1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 10 kilometer met drie kwartier vertraging.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 Dat maakte vandaag vrijdag 22 juli 2016. Even over de klok van 3 uur. Betekent dat het weer tijd is um, voor 2 uur lang de top 40 van Europa. Deze week hebben we 11 stijgers. De helft van de lijst is zelfs eh, blijven zitten. 8 dalers maar en één nieuwe binnenkomer. g Easy met Baby Rexa is eh, na 22 weken uit de lijst eh, gegaan. En daarvoor in de plaats is een liedje gekomen met heel veel trompetten. Welke dat is, dat eh, hoor je zo direct. Turiamo met Drop Dead Low is de snelste stijger van deze week... met maar liefst 12 eh, plaatsen. En de snelste daler is uh, eh, DNC met Cake by the Ocean. Ook 12 plaatsen, maar dan gezakt. Ga zo direct weer rond de klok van half vier kijken naar de Formule 1 update... met niemand minder dan Tim Commons natuurlijk. Een uurtje later gaan we kijken hoe de Nederlandse top 40 eruit ziet... Maar eh, tot die tijd eh, gaan wij gewoon de hits draaien van dit moment. Rond de klok van eh, kwart voor vijf zal dan de top 3 van deze week bekendgemaakt worden.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 Dit is de Chainsmoker samen met Nyla met Don't Let Me Down. bedenken. Ze komt uit het Verenigd Koninkrijk en dat zit niet meer bij de EU. Wat doet dan in de Europese top 40? Nou ja, kan gewoon, weet je. Muziek kent geen grenzen. Jazz Glynn is dit, de nummer 38 van eh, deze week. Vorige week nog op een uh, eh, 40ste plaats. Deze week op 40 stond eh, Pink met Just Like Fire. 37 slaan we even over wie dat is, dat hoor je zo direct.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 En ik zei al, hem iets met trompetten. Trumpets heet hij. En hij is van uh, Noël. Want het mooiste bewijs van hoe je van niets heel snel iets kan worden. Dat bewijst Isaac Mahmoud Noël. In 2011, je kent hem nog wel, wordt uh, Loco, Loka People een eh, wereldhit met eh, eerste posities in eh, onder andere Oostenrijk, België, Denemarken, Zweden, Zwitserland en Nederland. Nou, daarna brengt de Spaanse DJ en producer verschillende nummers uit, maar dat mocht geen succes hebben. Nou, in 2016 kan het zomaar weer eens anders zijn. Want in de samenwerking met Sophie en Jean-Paul maken ze het nummer Trumpets. Nou, op de Filipijnen is dat een eerste plaats geworden en ontketen daar zelfs in een raadje met het bijbehorende dansje wat erbij hoort. Maar hier in Europa wordt hij ook al wel eh, leuk eh, opgepakt. Want hij komt binnen op een nummer 30.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 Meu met de CFM, Final Song. Race Radio, Pit Report. Pit Report. En daarvoor hebben we weer aan de telefoon niemand minder dan uh, Pit Reporter vanaf de bank Tour, Tim, Toer. Tour. Hoe heet je nou ook weer? Tim, ik kom er niet eens meer uit joh. Hoe heet je ook alweer? Tim Koemans. Tim Toermans, ja. Ja, <laughs> ja op dit moment wel. Hoe is het? Goedemiddag overigens. Ja, eh, bijzonder goed. Net een paar dagen lekker op stand gelegen en uh, vandaag weer even de tour volgen, dus eh, ja. Ah, netjes. altijd prima. Ja, helemaal goed. hey, uh, Formule 1 Hongaroring zit eraan te komen. Afgelopen weekend hadden we vrij. Ja, klopt. Ook weer een lekker weekendje vrij af en toe naar die back to -back races... waar er toch heel veel gebeurt in korte tijd nu een weekendje vrij en uh, aankomende weekend dus inderdaad de Hungaroring, de Grand Prix van Hongarije. Eh, een heel kort, technisch, bochtig circuit. En dat komt eigenlijk vaak ten goede van de Red Bulls, die ehm, juist dat, wat, een wat beter chassis hebben met een wat beter aerodynamisch pakket, ehm, maar op topsnelheid wat tekort komen. En dat zag je natuurlijk ook op Silverstone in de regen. Ehm, het eh, lijkt er dus op dat eh, de Red Bulls dit circuit erg goed aan kunnen. En dat zagen we vorig jaar ook eh, toen Max Verstappen vierde werd in zijn Toro Rosso. natuurlijk het dochtermerk van de Red Bull. En Sebastian Vettel die won daar op Hongarije vorig jaar. Er was van alles aan de hand in de regen. En de Ricciardo Rosberg die tegen elkaar aanreden. terwijl Ricciardo daar nog won in 2014. Dus het zijn eigenlijk de afgelopen twee jaren geen Mercedes geweest die daar gewonnen hebben. Dus dat, ja, dat, dat voorspelt veel goeds en spanning voor de aankomende zondag. Eh, het lijkt er alleen wel op dat het droog gaat blijven dit jaar. Dus we moeten nog maar zien in hoeverre de andere teams bij de Mercedes in de buurt gaan komen. Ehm, de bandenkeuze van de Pirelli, ehm, de supersofts, de medium en de harde band voor dit weekend. En daarmee gaan we door naar de nieuwtjes die de afgelopen twee weken zijn gebeurd. En dat zijn er nogal wat? Ja, er zijn wel wat dingetjes gebeurd inderdaad. Eh, allereerst hebben we een overname gezien ehm, van de hoofdsponsor van Sauber. Eh, of eigenlijk is het hele team van Sauber gekocht door een investment group uit Zwitserland. Um, Sauber was eigenlijk wel eh, ja, bijna ten dode opgeschreven, wil ik eigenlijk wel zeggen. Niemand had nog verwacht dat dat team eh, er weer bovenuit zou komen drijven. Maar het lijkt erop dat ze toch, eh, toch weer het seizoen gaan afmaken. En ook volgend seizoen gewoon weer aan de start staan met de nieuwe investment group die daar de overname heeft gepleegd. En ook zowaar dit weekend direct een nieuwe achtervleugel op de auto hebben laten ontwikkelen. Dus ja, men hoopt daar meteen stappen te kunnen gaan zetten die weer iets meer naar voren moet gaan kijken. Want het is ongelooflijk, maar Sauber is het enige team dat dit jaar nog geen punten heeft gescoord. Oh. Zelfs Manner heeft inmiddels al punten gescoord. Dus dat gaat natuurlijk niet echt eh, lekker. Uh, Monisha Kaltenborn, die daar uh, is, die, die zegt dan ook dat ze hoopt dat met de nieuwe investeerders er weer wat geïnvesteerd kan worden in de auto. En dat de auto ook weer wat meer mee kan gaan in het veld. Dus dat hopen we te gaan zien de aankomende weken. Um, Daarnaast ook belangrijk, eh, eh, na het gezemel eh, op Silverstone over de radioverkeer... Waar mhm. iedereen dan natuurlijk weer wat over te zeggen heeft... heeft de VIA besloten om daar wat strakkere regels aan te gaan hangen. Op het moment dat een, zeg maar een, een defect aan de auto wordt geconstateerd door het team... als voorbeeld is heel mooi, op Oostenrijk was het Sergio Perez. Ehm, die zijn remmen gingen stuk. En het team wist dat, maar mocht dat niet tegen Perez zeggen. En vervolgens crasht Perez best wel hard de wedstrijd uit. Ja, die vind ik nog steeds bizar. Ja, echt heel bizar inderdaad. Eh, maar ja, goed, regels zijn regels. Dus uh, hè, een pluim naar Force India dat ze het eh, hebben, of, of, of, de regels hebben gevolgd. maar een dikke duim omlaag, omdat ze natuurlijk ja, eigenlijk Sergio Perez zeg maar, in gevaar hebben gebracht. Zo simpel kunnen het wel stellen, denk ik. Ehm, wat de FIA nu heeft besloten is dat wanneer er een dusdanig Um, groot probleem is dat het de veiligheid in eh, geding brengt. Of dat er eh, flink iets aan de hand is. Dan mogen ze tegen de rijder zeggen... Eh, kom binnen, er is iets met je auto. Nou, dat, is, dat hadden we natuurlijk al. <laughs> dus dat was eigenlijk helemaal geen nieuwe regel. Het gaat er alleen om dat, dat men daarmee wil voorkomen dat er ehm, nu expres die regel gaat worden verbroken. Omdat Rosberg natuurlijk een relatief lage straf heeft gehad voor het incident op Silverstone. Het was maar 10 seconden wat hij miste. Dus wat dat betreft eh, denk ik dat het een goede zaak is. Aan de andere kant, ja jongens, waar hebben we het nou helemaal over? Eh, het gaat om de veiligheid en eh, dat gaat voor. Ehm, maar ja, mensen maken er misbruik van en zo ook Mercedes. En dus moeten daar rechts voor worden gesteld. Dan nieuws over Ross Brawn. Ehm, de man die eigenlijk al jarenlang aan het roer stond tijdens de succesjaren van Michael Schumacher. Michael Schumacher bij Ferrari. Ehm, Ferrari heeft hem gebeld in een soort paniek, omdat het niet echt lekker gaat bij die Italiaanse renstal. En ehm, <laughs> Ross Brawn heeft gezegd, nou, nee, dat gaan we dus even niet doen. <laughs> Dus Ross Brawn, eh, een hele hoop ellende omheen, maar hij komt dus niet terug naar Ferrari. Tenminste, dat is wat hij zelf heeft gezegd. Jammer. Ja, en dan blijven we even in Italië hangen, want voor het seizoen 2017 eh, is er een overeenkomst tussen het circuit van Imola en Bernie Ecclestone om de Grand Prix van Italië op het circuit van Imola te gaan laten verrijden. Dat gebeurde reeds 20 jaar lang tussen 86 en 2006. Ehm, waarna eh, eh, Monza weer de nieuwe track werd, zeg maar, waar gereden werd. Of allebei af en toe. Ehm, en als Imola volgend jaar inderdaad naar Italië gaat, betekent dat dat Monza van de baan, eh, van, de, van de kalender af wordt gehaald. En dat zou toch wel apart zijn, aangezien Monza de Temple of Speed wordt genoemd. daar waar het, de grote snelheden worden gehaald en eigenlijk iedereen altijd zegt dat Monza het meest oldschool circuit is... Wat, eh, wat echt op de kalender moet, zijn, moet zitten in ieder geval. Dus wat dat betreft eh, is daar ook het laatste woord nog niet over gesproken. Eh, er schijnen ook contracten eerder te zijn gemaakt die ervoor zorgen dat Monza op de kalender moet blijven in ieder geval de komende jaren. Maar ja, Bernie Ecclestone is Bernie Ecclestone niet. Als, als hij ziet dat Monza in een financiële probleem zit, dan zegt hij tot ziens. En dat heeft hij dus ook gedaan. Ehm, we gaan zien hoe dat zich gaat oplossen. Dan nog even nieuws uit de renstal van Mercedes. Eh, buiten het feit dat de Rosberg een contractverlenging heeft gehad op 2018, eh, de afgelopen week, is het zo dat we erachter kwamen dat Lewis Hamilton inmiddels op vijf gebruikte motorunits zit. En ook al op vijf gebruikte turbo-units. En dat betekent dat als hij nog één keer een motor of turbo-unit wisselt, eh, hij tien plaatsen krits gaat krijgen. of zelfs achteraan moet starten. Dus dat is ja, hij, hij is wel aan een hele goede reeks bezig. Hij komt zeker terug bij Rosberg in de buurt eh, qua punten eh, in het kampioenschap. Maar het kan zomaar zijn dat dat eh, de tweede helft van het seizoen weer minder gaat worden. Omdat hij dus ja, tegen die straf zit te hikken. Het lijkt erop dat het voor nu nog goed gaat. Ehm, maar ja, wie weet dat hij volgende race alle nieuwe nodig heeft. En dan gaat hij in de clinch, dus dat wordt spannend. Ehm, en daarmee komen we dus op die WK-stand waarbij Nico Rosberg één punt achter staat, voor staat nog op, op Lewis Hamilton. Um, en vervolgens zien we dat de nummers 2, uh, eh, sorry, 3, 4, 5 en 6 binnen 16 punten van elkaar zitten. Waarbij Verstappen inmiddels op die zesde plek is aanbeland en met 90 punten uh, op jacht gaat naar P3 in het kampioenschap. En dat is ook wat hij zegt te ambiëren. Um, dus dat lijkt, uh, lijkt de goede kant op te gaan helemaal met dit weekend wat eraan te komen. Dat is vanmorgen natuurlijk meteen al de vrije trainingen. Tenminste, vrije training 1 en 2 en nummer 3 die er morgen aan zit komen. Ehm, vrije training 1 was een prooi voor Lewis Hamilton. Was daar eh, eh, de snelste voor zijn teammaatje Rosberg. Eh, eigenlijk niks nieuws. Ehm, wel weer nieuw is dat Vettel en Raikkonen voor bij de Red Bull zaten. En Ricciardo en stap als vijfde en zesde de vrije training eindigde. maar ja, het is en blijft die eerste vrije training. Hè. Wat ik altijd zeg, <laughs> hang er niet te veel aan op. Want je weet nooit hoe het in die kwalificatie naar voren gaat komen. Wat wel frappant was, was dat ze tijdens de tijden, de rondetijden in de vrije training 1 al bijna net zo snel waren als de kwalificatietijden van vorig jaar. Dus er zit toch wel een flinke verbetering in, eh, in de auto's nog steeds. Dan eh, de tweede vrije training crashte Hamilton eigenlijk vrij vroeg uit. Um, eventjes naar de medical center om te checken, maar alles bleek in orde met de Engelsman. Ehm, de auto daarentegen iets minder, dus die moet even flink uh, eh, aan elkaar en in elkaar gezet worden. Ehm, Rosberg was het er ook die de snelste tijd opeiste, met op een paar tiende Ricciardo... Ehm, dus de Red Bull ineens wel weer op de tweede plaats. Uh, dan Vettel met de Ferrari op 3 en Verstappen met de Red Bull op 4 op 1,3 seconden. Um, tweede vrije training wordt echter vaak gebruikt voor de wat langere runs. Dus wat meer wedstrijdpace die wordt eh, uitgezocht en hoe de, de aerodynamica daarop uh, zijn weerslag heeft op de wielen. Dus ook daar valt weinig uit te halen. Ik denk dat we echt, echt moeten gaan wachten tot morgen als de echte snelheid naar boven komt in, in Q3 in de kwalificatie. En die kwalificatie vindt plaats om 2 uur Nederlandse tijd en zo ook de race op zondag wordt ook eh, om twee uur gereden. Mooie tijd. Ja, vond ik ook. Ja. We gaan hopen dat het niet zo super mooi eh, strandweer is. Dat we gewoon veilig binnen kunnen zitten. <laughs> ja, nou, ik heb begrepen dat het zondag best aardig weer wordt. Dus misschien moeten we maar een scherpje op het strand neer gaan zetten... en dan gewoon lekker buiten zitten kijken. Lang voor de Zigo eh, Go-app. Ja, precies. <laughs> ja, fantastisch zijn. Nou ja, ik moet helaas zelf werken, dus ik kan niet, niet kijken. Dat is wel een beetje palen. Maar goed, dat, daar vinden we altijd wel weer een oplossing voor, eh, stiekem hier en daar. Ja, daarom. Eh, herhalingen doen wonderen dan, hè? Precies. Dat is absoluut waar. Nou, het belooft dus weer eh, veel spannends te worden, veel veranderingen en ja, een mooie race worden komend weekend. Dat denk ik wel, ja. Nou, mag ik je bedanken, Tim, weer? Ja hoor, zeker. Want het, het, het bedje is op namelijk. Oh, <laughs> <laughs> Je hebt weer helemaal je best gedaan. Hey Tim, dankjewel. En eh, volgende week hebben we het erover hoe het eh, is verlopen op de ring van eh, aankomend weekend.